Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op Schiphol heeft even stilgelegen, meldt de luchthaven. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was. De problemen zijn begonnen rond kwart over één. Er zou een communicatiestoring zijn bij de luchtverkeersleiding... maar dat is nog niet door Schiphol bevestigd. Sommige reizigers hebben het op sociale media over een chaos. Alle vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens gaan we verder met een bericht over Londen. En die blijft even hangen. Ja, de man die gisteren in Londen inreed op voetgangers en fietsers... wordt niet alleen verdacht van een terroristische daad... maar ook van poging tot moord. De politie heeft bevestigd dat het gaat om een 29-jarige Brit... van Soedanese afkomst. Hij was maandagavond vanuit zijn woonplaats Birmingham naar Londen gereden... met de auto waarmee hij op de mensen inreed. Dat gebeurde in de buurt van het parlementsgebouw. Inmiddels zijn de drie gewonden ontslagen uit het ziekenhuis. Het dodental van de ramp in Genua is verder opgelopen. Volgens de autoriteiten zijn er nu 39 lichamen geborgen. Onder de doden zijn drie kinderen van 8, 12 en 13. Er zijn nog enkele vermisten, maar de kans dat die nog in leven zijn wordt steeds kleiner. Gisteren stortte de snelwegbrug in over een lengte van 200 meter... en sleurde auto's en vrachtwagens mee. Ruim 400 mensen die dicht bij de brug wonen... hebben hun huis moeten verlaten. Er wordt rekening mee gehouden dat ook de rest van de Italiaanse brug nog kan instorten. Energiebedrijf Green Choice wil op korte termijn concurrent Current overnemen. Als de toezichthouder akkoord gaat, neemt Green Choice alle aandelen Current over van de stichting Doen, het fonds van de Goede Doelen Loterijen. Samen hebben de bedrijven nu een half miljoen klanten. De bedrijven hebben 1 oktober als streefdatum om samen te gaan. Het weer, vooral in het noorden wat zon, verre bewolking en misschien een bui. Het wordt 22 tot 26 graden.